12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De omvang van het racismeprotest in Amsterdam heeft burgemeester Halsema overdonderd, zei ze in het televisieprogramma Op 1. Op de Dam waren enkele duizenden betogers, waardoor de anderhalve meter afstand niet kon worden nageleefd. Er waren volgens Halsema geen aanwijzingen dat de demonstratie zo groot zou worden. De politie was er volgens haar niet op voorbereid. Ze zegt dat er alleen op een harde en gewelddadige manier ingegrepen had kunnen worden en dat vond ze niet verantwoord. Minister Grapperhaus zegt dat de drukte bij de demonstratie op de Dam alle perken te buiten ging. De duizenden mensen die daar demonstreerden tegen racisme konden geen anderhalve meter afstand houden door de drukte. Grapperhaus noemt die beelden pijnlijk om te zien voor mensen die zich hebben gehouden aan de coronamaatregelen en de mensen die hebben doorgewerkt. Openbaar vervoerbedrijven kijken tevreden terug op de eerste dag waarop een mondkapje verplicht was. De meeste mensen wisten dat ze een mondkapje moesten dragen, zegt de brancheorganisatie OVNL. Alleen buitenlandse reizigers zouden niet altijd op de hoogte zijn geweest. Wie een mondkapje droeg, stapte uit om er één te kopen, zegt de brancheorganisatie. De heropening van de horeca is volgens de veiligheidsregio's zonder excessen verlopen. Ze spreken van een gezellige tweede Pinksterdag. De zwarte Amerikaanse arrestant George Floyd is overleden aan zuurstofgebrek... blijkt uit een nieuwe autopsie in opdracht van de familie. Volgens twee doktoren stierf hij als gevolg van druk in zijn nek en rug... door agenten van Minneapolis. Eén agent zette vorige week maandag meer dan acht minuten zijn knie in de nek van Floyd. In een eerste autopsie van de autoriteiten stond dat de arrestant om het leven kwam... door onder meer giftige stoffen in zijn lichaam en door gezondheidsklachten. Het weer is helder en het koelt af naar een graad of 12. Morgen wordt het zonnig en droog met weinig wind. Het kan 28 graden worden. Woensdag is het dan iets koeler met in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer.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 terug bij Peaceful Radio Show 1388 hier op ZFM. Paul Afgrinos, die een, eh, een, Griekse meneer die heel veel en ook zeer mooie albums heeft gemaakt. Die zond mij laatst een, eh, rijtje albums toe. En ehm, deze, dit album, Home, Where Everyone Is Welcome Ehm, die had hij in het verleden nog niet toegestuurd. Is dus geen nieuw album. Eh, het is uit 2017. En, eh, maar wel bijzonder welkom in dit programma Peaceful Radio Show. Ehm, daarna komt een eh, ja, wereldmuziek, uh, Portugese muziek. Gypsy Dance van Esmas Band The Next Generation. Van het wereldlabel... wereldlabel Arc Music, ja, uit Engeland. En dat is eh, eigenlijk het, het, grootste label, denk ik, ter wereld... wat zo gespecialiseerd is in wereldmuziek. Ehm, bij mijn weten dan. Eh, nou, en dan komen er nog eh, drie andere werkjes... 3, 13, sorry. Ehm, en we sluiten af dit album met Maria Parker, Song of Sati. En ehm, ja, dat schijnt dan live te zijn. Ik, heb het zelf nog niet teruggeluisterd, dus we gaan het allemaal meemaken. Peacefulradio.info, daar vind je de informatie.